Ook bij deze man heeft het water voor flink wat schade in huis gezorgd. Alles, alles is weg. Alles eh, wat we hadden, deuren, eh, vloeren, uh, behang, de hele keuken, nieuwe keuken, nu alles is weg. Volgens de verzekeraars moeten de huizen eerst weken drogen voordat de bol hersteld kan worden. Hebben aannemers het druk en is het lastig om aan materiaal te komen. Vooral in en rond Valkenburg en Schin op Geul raakten huizen ernstig beschadigd. Duitsers hebben nog niet massaal hun kampeerplek, bungalow of hotel in ons land geannuleerd door de strenge regels. Al gaat het volgens de branchevereniging in sommige gevallen wel om 20 tot 30 procent annuleringen. Vanaf morgen moeten reizigers uit Nederland die naar Duitsland gaan vijf dagen in quarantaine, tenzij ze volledig zijn gevaccineerd of net zijn hersteld van corona. In Toorn in Limburg is vanmiddag een zeilboot in de fik gevlogen. Er raakte niemand gewond. Toen de brandweer kwam dreef het zeiljacht brandend rond in een plas. Het ding is naar de kant gesleept waarna de brand kon worden geblust. En voor een hoop restaurants is het een flinke klus om genoeg keukenpersoneel te vinden. Een restauranteigenaar in Eindhoven probeert daarom koks uit Spanje deze kant op te krijgen. In Spanje lopen heel veel eh, vakbekwame, goede mannen en vrouwen rond die eh, staan te springen om een leuke baan. En eh, zodoende zijn we gaan kijken of we uit die regio's eh, mensen hierheen kunnen halen. Helemaal digitaal? in eerste instantie digitaal. Eerst contact leggen we digitaal. We hebben een Spaanstalige website opgericht. Inmiddels hebben drie mensen uit Spanje hun koffers in Eindhoven al uitgepakt. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij. We hopen dit jaar nog zeker tien uh, goede kandidaten te verleiden deze kant op te gaan. hoeveel is de ruimte? Ja, zeg het maar. Als wij nog uh, eh, 50 man vinden, dan eh, kunnen we daar vast wel een plek voor vinden.